Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Tientallen mensen moesten naar buiten. De verdachte is gearresteerd. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Bronnen melden aan de NOS dat het een verwarde man is. Volgens Schiphol was het niet druk op het vliegveld in verband met oud en nieuw. Het vliegverkeer op Schiphol heeft maar beperkt last gehad van de ontruiming. Het dodental na het gedeeltelijk instorten van het flatgebouw in Magnitogorsk in Rusland is opgelopen van 4 naar 7. Er worden zeker 30 mensen vermist, onder wie een aantal kinderen. Het reddingswerk is een race tegen de klok, want het is in Magnitogorsk zo'n 20 graden onder nul. Overlevenden die nog vastzitten onder het puin dreigen dood te vriezen. De flat stortte vanochtend vroeg gedeeltelijk in, mogelijk na een gasexplosie. President Poetin heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Volgens het Russische ministerie van Noodsituatie noodsituaties is er nog altijd instortingsgevaar. Minister Grapperhaus noemt geweld tegen ambulancepersoneel, brandweer en politie een waardeloze maatschappelijke tendens. Hij vindt dat ouders hun kinderen dat besef moeten bijbrengen. De minister waarschuwde nog eens dat geweld tegen hulpverleners hard wordt aangepakt. Het OM eist dubbel zo zware straffen en ook de maximumstraf die de rechter kan opleggen gaat wat Grapperhaus betreft omhoog. Een Turks tv-station heeft opnieuw beelden uitgezonden over de zaak Khashoggi. Op de beelden van bewakingscamera's staan mannen met vijf koffers... waarin delen van het lichaam zouden zitten. Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat-generaal in Istanbul vermoord. Zijn lichaam is nooit gevonden. Het weer vanavond en ook tijdens de jaarwisseling bewolkt en kans op wat motregen.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 Don't believe me, just Dan stuur jullie allemaal fijne dagen.